Bodembakker Bonenbakker met het NOS Journaal. De Iraanse activiste en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi... heeft zeven jaar cel gekregen voor onder meer samenzwering. Ze werd in december opgepakt en is sinds vorige week in hongerstaking. De 53-jarige Mohammadi zat al vaker vast... maar kwam in 2024 om medische redenen vrij. Ze strijdt al jaren tegen onderdrukking van vrouwen... en schendingen van mensenrechten in Iran. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Migrantenkerken in Nederland hebben moeite met het vinden van huisvesting, meldt Nieuwsuur. In Rotterdam is de nood zo hoog opgelopen dat 63 kerken en organisaties in de regio een brandbrief hebben gestuurd aan de gemeente. Zeker vijf kerken kunnen nergens diensten houden. Anderen zijn aangewezen op kantoren, scholen en gymzalen. Ze vragen nu hulp aan de gemeente Rotterdam bij het vinden van een passende plek. De man die vrijdag een aanslag zou hebben gepleegd op een Russische generaal... is volgens Russische onderzoekers in Oekraïne geboren. Hij had de Russische nationaliteit, maar zou nog geregeld naar Oekraïne zijn gereisd. Hij werd aangehouden in Dubai. Er zit ook een tweede verdachte vast, een geboren Rus. Een derde verdachte, een vrouw, zou naar Oekraïne zijn gevlucht. Ze zou hebben gewoond in het appartementencomplex waar de generaal ook woonde... en informatie over hem hebben verzameld. De generaal raakte bij de aanslag vrijdag zwaar gewond, maar is weer bij kennis. PSV heeft zijn uitwedstrijd tegen FC Groningen met 2-1 gewonnen. De Groningers stonden lange tijd voor, maar in het laatste half uur keerde PSV de wedstrijd om. Eerder vandaag speelden AZ en Ajax 1-1 gelijk, net als Go Ahead Eagles en Telstar.